Binnen werd het lichaam van de vrouw gevonden. De vermoedelijke dader was volgens de politie naar het treinstation gegaan. Daar ontstond een schietpartij waarbij een 48-jarige hoofdagent om het leven kwam. De verdachte van 25 raakte gewond. Hij is gearresteerd. Ook een agente en een omstander raakten gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. Op een persconferentie vannacht sprak burgemeester Reewinkel van Groningen van een verschrikkelijk incident. Hij heeft de commissaris van de Koningin van de Berg en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie op de hoogte gebracht. Burgemeester Bouvet van Sliedrecht heeft zijn functie per direct neergelegd. Hij kwam in opspraak door het traditionele baggerfestival, waarvan hij voorzitter was. Vijf jaar geleden zou na het festival, in opdracht van Bouvet, te veel geld zijn achtergehouden van horecaondernemers. De geruchten over de kwestie leiden tot politieke spanningen in Sliedrecht. Commissaris van de Koningin heeft nu besloten dat de PvdA Bouvet voorlopig wordt vervangen door gedeputeerde Tony van de Vondenvoort. De Amerikaanse regering gaat fors korten op de uitgaven. De komende twaalf jaar gaat het om 4000 miljard dollar als het aan president Obama ligt. Hij wil daardoor over vier jaar al het begrotingstekort hebben teruggebracht tot 2,5 procent. Daartoe wordt bezuinigd op defensie en de medische voorzieningen voor armen en ouderen. Voor het eerst heeft de internationale gemeenschap de Libische kolonel Gaddafi opgeroepen om af te treden. In Qatar kwam een nieuwe internationale contactgroep bijeen, waarin landen uit Europa en het Midden-Oosten zitten en de Verenigde Naties, de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie. Aan de top deden ook vertegenwoordigers mee van de Libische opstandelingen. Dan het weer nog. Vannacht in het zuiden en westen wolkenvelden. In de rest van het land vrij helder, met minima rond het vriespunt. Overdag bewolkt, middagtemperatuur 12 tot 16 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan verkeersinformatie. Er is informatie over een spookrijder op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar komt u tussen Leenderheide en Maarhezen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen.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 setting my being completely on fire. You and the night and the music thrill me, but will we be one? After the night and the music are done. Until the pale light of dawning and daylight, hearts will be throbbing guitars morning may come without warning and take away the star. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, will I? After the night and the music, they're all done. Until the pale light of dawning and daylight, hearts will be throbbing guitars. Morning may come without warning, and then take away the stars. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, will I have you? Dat had ook de titel van dit radioprogramma kunnen zijn. You and the Night and the Music. Maar ik heb maar gekozen voor een Nederlandstalige titel voor dit radioprogramma. De nacht klinkt anders hier bij de Vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 je hoorde dus Frank Sinatra met You and the Night and the Music. Een opname die hij maakte in 1960. De song echter is al veel ouder. Die komt namelijk uit 1934 uit een Broadway show. En die show heet Revenge with Music. Goedendag, anders bij de VARA Radio 1... met zoals gebruikelijk ook een aantal studiosessies. In dit uur gaan we iets draaien uit het archief van het Radio 2-programma Laat op 2. Dat eh, vier keer per week s'avonds door is op die zender tussen 11 eh, en 1. En daarin ondanks het optreden van de Nederlandse zangeres Christel. Vanavond trouwens ook een ander optreden voor een groot publiek in Rotterdam in Ahoy... namelijk het optreden van Jamiroquai. we're living in. Let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? Met De zang van J.K. uit 1996 hoorde je nog eens een keer voorbij komen dat Virtual Insanity. En het zou me niks verbazen als dit vanavond ook geklonken heeft in Ahoy. Want daar trad de goede man op met zijn gezelschap. Dit gezelschap komt uit Engeland en ze noemen zich de Mummers. Uit Engeland komen ze Brighton, om precies te zijn. De Mummers Fade Away is de titel van de single die uh, niet zo heel lang geleden in Engeland uitkwam. In Nederland nog niet uit, maar wel weer te horen hier op Radio 1. Eh, de Varen op Radio 1, de nacht klinkt anders. Wat 22 maart te horen was op Radio 2, dat hoor je nu. Dat is namelijk een optreden van Crystal in Laat op 2.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 Niet alleen te volgen op de radio 3FM, maar ook te volgen op de televisie Nederland 3. En in de categorie nieuwe beste, of liever, liever gezegd beste nieuwkomer... daarin is genomineerd de zangeres die zojuist hoorde, Crystal. Ze heeft een hit gehad met dit Golden Days. En wat je hoorde, dat was een opname die 22 maart gemaakt werd... in het Radio 2-programma Laat op 2. Crystal live met de gitaar en The Golden Days... let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come, brother, baby. There's my feet, they lost, that's all. loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, come love the baby. Then walk luck and you looked in time. Never looked back, walk tall, act fast. Ah. 20 foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, got to get smart. Wish upon, wish upon, day upon day. I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. life's taking you nowhere. Angel, come, baby, run for the shadows. doet hij tegenwoordig niet zoveel meer. Maar hij heeft wel onlangs een script geschreven voor een film... En die film die gaat over een aantal eh, managers in de rock'n'roll scene en roll scene. En dat moet zich afspelen in de jaren 60. Dat script dat schreef hij samen met eh, Mick Jagger. Nou, <laughs> kijken of daar ooit nog eens een keer een echte film van komt. Van die eh, film die gaat over managers in de rock'n'roll scene in de jaren 60. Je hoort in ieder geval de stem van David Bowie, 1975. Toen had hij het met Golden Years. Want ik blijf nog even met je in dat jaar 1975. America, toen was het nog een trio en ze hadden een hit succes met Sister Golden Hair.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 Will I keep on? again. Radio 1 met De Nacht Klinkt Anders. Was er maar iemand die het allemaal wist. Iemand met overzicht die zich nooit vergist Was er maar iemand, iemand met een kompas, die nooit iets beweerde, wat niet zeker was. Was er maar iemand die niks te bewijzen had en overal tijd voor had, ook voor jou. Was er maar iemand die zelf niks nodig had It's alright, honey. was er maar iemand die het allemaal wist. Mooi en verstandig en met overzicht. Was er maar iemand die net die dingen deed die jij wou nog voor je ze wou. Iemand die nooit excuses nodig had, nooit of te nooit jouw verjaardag vergat. Maar binnen de kortste keer zou hij er wel verleden? Zo moeilijk is het niet. Ja, binnen enkele dagen zou hij zich wel gedragen of kapot gaan van verdriet. Want hij zou zo alleen. Valkenraad, dat is de titel van een nieuwe cd van het Vlaamse gezelschap Jeff Gwenny. En daarvan is dit dan de single geworden. De titel mocht duidelijk zijn, was er maar iemand. Dit is ooit een hit geweest voor de Britse band Olive. En het wordt gezongen door een Deense zanger nu. In a way it's all a matter of time. I will not worry for you.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 You're Not Alone was ooit een hit voor eh, het Brits gezelschap Olef. Maar Mats Langer die maakte daar een eh, bijzonder interessante cover van. Als ware het een single songwriter dan had hij het zelf geschreven. Mats Langer dus. Fans van R.E.M. opgelet. Vanavond eh, opblijven, want vanaf kwart voor twaalf... is er op het Belgische Canvas een muziekdocumentaire van de band R.E.M. En die heeft dan te maken met het feit dat ze in het verleden... de afgelopen 25 jaar ook een aantal opnamen... voor de BBC-televisie hebben gemaakt. Nou, daarop wordt teruggekeken in dat programma. Wat je dan niet zal horen, dat is... Eh, het volgende, want dat is van afgelopen jaar. Toen is het in Berlijn gemaakt. hey, now take your pills and hey, now make your breakfast. Hey, now comb your hair and off to work. Crash. Nou ja, maar recent werk van R.I.M. E en oud werk daarover wordt gepraat... in de documentaire die vanaf kwart voor twaalf te zien is op het Belgische Canvas. Accelerating heet die en daarin wordt teruggeblikt naar de periode... dat ze voor de BBC talloze opnamen voor, voor de televisie hebben gemaakt. Top of the Pops, All Grey Whistle, test en dat soort dingen. Niet alleen wordt erover gepraat, maar ze opnames zelf... die worden ook nog eens een keer eh, vertoond. En dat is dus genieten voor de ware R.E.M.-fan. Je hoorde U Berlin, U Berlin van uh, eh, R.E.M. te vinden op de meest recente cd. Ze zijn voor die meest recente cd naar Berlijn geweest... omdat dat een inspirerende stad is waar veel kunstenaars zijn... Bluff is daar ook geweest. En wie er ook zijn geweest, de koninklijke familie de afgelopen dagen. Die hebben daar een dineetje gehad. Nou, een dineetje. <laughs> een luxe banket. Er was nog een gedeelte van op de televisie te zien.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 étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, blijf rustig steen. Willkommen, bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, to cabaret. Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Konferencier. I am your host und sage willkommen, bienvenue. Welcome im Kabarett, au oh Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, Life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. met Over de Muren. Nummer dat ze de eerste keer lieten horen op de vredesdemonstratie 29 oktober 1983. Toen trad Klein Orkest daar op tijdens die vredesdemonstratie. En Harry Jekkers had het speciaal gecomponeerd. Het was toen geen plaatopname van. Maar de dinsdag na die vredesdemonstratie toen was er de VARA nog op Hilversum 3. En die draaide die opname een paar keer per dag. En de week erop ook weer, en de week erop ook weer. En toen hebben ze het eindelijk toch maar op plaats gezet. En het werd een grote hit voor Klein Orkest over de muur... wat je nog eens een keer kon beluisteren. En vervolgens Cabaret de film uit 1972 die genomineerd werd met tien Oscars... waarvan er acht verzilverd, werden. En je hoorde Joe Gray met Willkommen in Cabaret. En dit is een hit in Frankrijk. Mat Pokora. soleil, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été. aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense celle que je n'ai pas osé, À nos actes manqués. c'est juste frôler. Les trahisons que j'ai pas vraiment regretté. Au vivant qu'il aurait fallu tuer. Tout ce qui nous arrive enfin mais trop tard. Tous les masques qu'il aura fallu porter. À nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs. Aux peurs impossibles à échanger. okay. veel te horen op de Franse radiozenders. Deze plaat van Mat Pocara onder de titel Anozax Monkey, Mat Pokora dus. En wie weet hoe je me in de toekomst ook wel eh, vaker voorbij komen op de Nederlandse radio. Want eh, ja, de wielrenners eh, die zijn er weer op uitgetrokken. En dat betekent dat over een tijdje er weer Radio Tour de France is. En dat je tegen die tijd ook weer veel Franse muziek zult horen. Niet alleen dan in de middaguren bij Radio 1, maar ook in alle andere programma's op Radio 1. In ieder geval Mat Pokora dus met dat Anozax Monkey is alweer van een tijdje geleden. Maar wel een hele fraaie. Het is eh, <laughs> de ook zo fraaie Jewel die het gaat zingen. Luister naar haar. En Foolish Games. stood in the rain. always crazy like that. And I felt I was outside looking in on you. You're always a mysterious one with dark eyes and careless hair. You were fashionably sensitive, but too close. some comment on the weather. Well, in case you fail to notice. stood the Ja, Je hoorde Lizando Mesa met Pepe El Sabroso. Tot het nieuws. Gilbert O'Sullivan, geen oud werk van hem, maar recent werk. All they wanted to say. Oh, I don't know.